remorse. Assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse.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 Tientallen Israëlische acteurs en toneelschrijvers boycotten voorstellingen in Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Zo hebben ze aangekondigd dat ze in november niet zullen verschijnen bij de opening van een theater in de kibbutz Isra Ariel. Ze protesteren daarmee tegen het nederzettingenbeleid van de regering Netanyahu. De premier heeft in een reactie laten weten dat de boycott op een slecht moment komt. Hij doelde op het vredesoverleg met de Palestijnen dat volgende week donderdag in Washington wordt hervat. Het is bijna twee jaar geleden dat beide partijen met elkaar om de tafel hebben gezeten. Op tal van plaatsen zijn festiviteiten helemaal of deels afgelast vanwege naderend slecht weer. Er worden flinke buien met onweer en windstoten verwacht. Daarom gaat de vlootschouw in Vlissingen om vier uur niet door. Volgens de organisatie is het niet verantwoord om met windkracht 7 met 30 schepen bij elkaar te varen. In Nijmegen gaat een middeleeuwse optocht van het Gebroeders van Limburg Festival niet door. De kans is groot dat de dure middeleeuwse kleding door het slechte weer wordt beschadigd. In Westerbork is een muziekfestival afgelast. In het Twentse Losser worden vanmiddag geen nieuwe overstromingen verwacht door overtollig regenwater in de Dinkel. Gisteren stonden kelders en straten blank doordat het riviertje buiten haar oevers was getreden. Het slachtoffer van het ongeluk met een reddingsboot gisteravond was raadslid van de gemeente Bloemendaal. De 63-jarige VVD-politicus bracht een werkbezoek aan de reddingsbrigade van Bloemendaal. De boot waarin hij zat sloeg door onbekende oorzaak om. En tijdens de reddingsactie raakte de man onwel en overleed op het strand. Bij het ongeluk raakten twee andere inzittenden van de boot licht gewond. Dan het weer buien met plaatselijk veel neerslag, onweer en forse windstoten.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 Nou, weinig zomer, maar straks eh, gaat wel proberen de Solex Race weer opnieuw doorgang te krijgen hier vlak bij onze studio. Want ze komen hier langs, zeg maar. En de goede richting, de goede rijrichting. ze rijden dus richting de, van de Zwaluweestraat. Dat is hier zeg maar een meter of vijftig Verderop, eh, door de Haltestraat. En dan eh, gaan ze eh, door de Haltestraat een stukje langs de Achterweg. En komen dan weer via de Achterweg terug in de Zwaluweestraat. Om vervolgens dan weer het rondje weer opnieuw te rijden. Het is een hele ludieke race. ik zou zeggen, ga zelf straks maar even kijken. Rond een uur of... nou, half zeven vanavond dan begint het zo'n beetje, het spektakel. En het is eigenlijk eh, zeg maar een beetje een overblijfsel van wat we ooit hier hadden. Eh, de wielerronde. Het was een prof wielerronde die we hadden in juli. Ten tijde van eh, de Tour. En toen hielden we dan een aantal van die coureurs over. Die dan niet naar de Ronde van Frankrijk gingen. En had je dan ongeveer een renner of 20, 30. Die dan maar uitgingen maken wie de Ronde van Zandvoort op zijn naam kon schrijven. Wel een ja, een, een man die onlangs eh, gestopt is, eh, Servas Knaven, die heeft hem hier ooit eh, gewonnen. Dus wat dat er gaat, is het een, een ja, toch wel een, een, indrukwekkende lijst als je bekijkt. Max van Heeswijk en Aard Vierhouten en dus Servas Knaven. Dat waren de winnaars van de ronde van Zandvoort. Een evenement wat er niet meer is, maar dat heeft alles te maken met geld. En tegenwoordig draait een heel hoop om geld. En we gaan eventjes eh, naar eh, Lekkerkerk. En dan komen we deze band tegen. Duncan Idaho. Echo Location Part 1. Ik zou bijna zeggen, ze hebben zich een beetje laten inspireren door een band uit Liverpool. moment to sort things out so we can get along again, again. I am scared to ask, scared to find out that you don't want to, cuss, you just don't care, don't care. what we have before we took another path which might Ze komt uit eh, Haarlem, deze Hadassah. En eh, dit was Can We Talk? Eh, hier bij ZFM Zandvoort. 30 jaar oud inmiddels deze Hadassah. En ze heeft haar eigenlijk... het singer-songwriter weet het bekwamen in Australië. Daar heeft ze het allemaal een beetje in de vingers proberen te krijgen. Nou, het, is, het resultaat mag er wel zijn... Eh, en waarom zeg ik dat? Nou, eh, het is eh, twee deuren bij mij vandaan, zeg maar, van, van de kamer waar ik dan werk. Daar zit zij dan. Maar ja, in de muziek is het nou eenmaal een beetje moeilijk om een beetje er doorheen te komen. Hoewel, het is niet gemakkelijk. Maar als je er eenmaal mee bezig bent en je hebt misschien een aantal momenten dat dat op de radio een keer erop wordt gesmeten. Dan is er altijd wel ergens iemand in de landen die zegt, nou, dat is nou precies wat ik zoek. Can We Talk dus van Hadassah. Daarvoor eh, twee eh, nummers. Eén die heb ik eh, ooit nog eens een keer gezien hier in, in Zandvoort. Dat was Julian Cassette. En hij had het over... Hold My Hand, als ik het... of Fly Away, nee, Fly Away was het. En daarachter was het gewoon Robbie Williams. Die heeft geen nadere introductie meer nodig, want die man is nu bezig weer iets in de stijgers te zetten met zijn voormalige mate van Take That. Het eh, is uitgepraat, eh, heb ik eh, me laten vertellen. En er is al een duo, of een, ja, een duet tussen Robbie Williams en Gary Barlow. Dus het zegt al iets genoeg over ja, het sfeertje wat er dus nu tussen de overige Take That leden en Robbie Williams is ontstaan. En het zal mij niks verbazen als er een, over een niet al te gekke lange tijd gewoon een Take Dead reunie zal plaatsvinden met Robbie Williams. Het zal niet lang meer duren, denk ik. Weer terug naar de muziek eh, van alle dag. Terug naar de muziek eh, die, nou ja... Uh, nog net niet uh, in Nederland uh, te horen is. Alleen bij lokale zenders zoals deze. Dan heb ik het over Sunshine van de singer-songwriter Casper Adrian. I met a man the other day Who said he searched in every way But just to find himself somehow At every quest that he attempts, the road would take another bend, or just to leave him wandering on. And he spoke in shame by what he saw. He says life tall and rage breaks every law. So what's left to hold on to? Yeah, and I said, well, well, it ain't all that bad, you see. You just got to approach it differently. Behold what nature has in store. And open up, yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the skyline. Let it fill you up with grace. Or am I just tripping? And look at the trees grow reach out your window Cause there ain't no need to feel ashamed No, no, no oh. So we sat down there on the curb and for the next 40 minutes we didn't spoke a word, no Just silence around suddenly starts to cry Says all my life I'm living one big lie Now why was it so hard to see? Yeah, and I said, well, it's never too late to understand That every lesson learned is a moment well spent So dry your eyes and open up Yeah, come on Look at the sunshine, the birds in the sky praise. Oh, cause I ain't tripping. And look at the trees grow. I'll reach out your window, cause there ain't no need to feel ashamed. And if the wine does not come to the end of your cup, oh, there's no need to give it up. Yes, oh, just take one last laugh at fate. Oh, cause I ain't tripping. And look at the trees grow. Oh, reach out your window, cause there ain't no need to feel ashamed. Had een Little Band. Eh, ze bestonden het afgelopen week geloof ik iets van drie of vier jaar inmiddels alweer. Don't, nee, Birds of a Feather. Hoe kan dat ook anders? En daarvoor eh, was het eh, Sunshine van Casper Adrian. Maar die man had de beschikking over een tweede stem. En die stem was van deze dame die je net hebt kunnen horen. Zo is het muziekwereldje wel heel erg klein. Marianne Oldenburg was eh, daarop te horen op dat eh, nummer van Casper Adrian met eh, Sunshine. zelf heeft deze Marianne Oldenburg dus Mary Had A Little Band... uitgebreide theatertournee hebben ze al gedaan. Onder andere in het oosten van het land. Daar hebben ze een behoorlijke fanschade. En we proberen er natuurlijk hier in, in deze omgeving er ook het een en ander aan te doen. Of het hier ook gaat lukken. En of dat gaat werken, dat hangt van zoveel dingen af. Eh, terug naar 11 ehm, december van het vorige jaar. Toen gebeurde er dit in het patronaat in Haarlem. En dit is een live versie van het nummer van Klopje Popje. Geïntroduceerd door de heer P.P. Fischer op die avond presentator van dienst. En jawel, goedenavond eh, lieve mensen, vriendjes en vriendinnetjes... bij de tweede voorronde van de Rob Acta Award, 15e jaargang. En kom allemaal eens een beetje naar voren, want de eerste band staat te popelen om voor jullie te beginnen. En we hebben niet zomaar de eerste band als eh, eerste, de beste band als eerste. Wel nee, want in begin oktober stonden ze al in de finale van de winst op popprijs in de Melkweg in Amsterdam. En onlangs werden ze winnaar van de Amsterdam Popprijs. Jawel! Een paar quotes over deze band. 3 voor 12 zei over Een gekke huis. De overweldigende energie van de frontman. De enorme dosis herrie. De show. De waanzin. En eh, iemand die heet Menno Timmermans. Die is A&R manager van Sony en Warner. Deze waanzin horen is half niet zo geweldig als deze waanzin horen en zien. En Evert van der Waar zei heel kort, kut Harry. Ehm, met de nieuwe EP Recalcitant Gedagblad gaan zij de wereld op zijn kop zetten. Ik moet zeggen, Recalcitant Dagblad. Ik krijg mijn pik niet uit, sorry ze. Ik heb genoeg geluld. Fijne vrienden, enorm applaus voor Klopje Popje! Je Johnny Babylon, de côté, de là, on Hollande. CHANT CHANT Je m'en des Après Après Appelez à et les campions que je Shuttle, Hessical, een CD, Doko, Lussenman, Hakkenbergen, Bergen, Bergen, Bergen, Bergen, Bergen, Bergen, Bergen, Zorg. En ze mogen volgen, en ze bussen die ons zorgen. En rakken dus, en maar bukken, en zo ik daarop. Ik baal ervan, is je rood en nu, kom zo. mensen vragen zich af, wat is dit nou weer? Nou, dat was eh, de oude Simple Minds. Helemaal uh, krakkemikkig in het eh, begin van de jaren tachtig. Hoewel, uh, krakkemikkig. Changeling was dit van een album dat te boek staat. Nou, dat, ja, dat ze toch net een beetje de popmuziek begonnen uit te vinden, de Simple Minds. Een beetje rauw en ongepolijst zou je bijna zeggen. Changeling was dat. In 82 eh, alweer. Dus het eh, schiet op met, eh, met dat nummer. Maar goed, het is altijd wel prettig om eens even die oude bende eens eventjes weer voor het voetlicht te laten passeren. weer even weer gewoon wat beschaafdere muziek. Na alles wat er geweld over je uit is gestort. En dit is Annika Eido. was heel eh, kort eh, in dat, eh, dat opzicht. <laughs> ja, dus zo gaat dat. Dus een beetje materiaal wat, wat ik er even geript heb van, van het websiteje van Annika Aido. Ehm, ik ga eens even zoeken of we wat meer in de toekomst wat gewoon echt materiaal hier voor de radio kunnen draaien. Want dit is natuurlijk een... even een kort gebeuren wat ik niet had verwacht. Eerlijk gezegd had ik daar gewoon even wat meer van, van gezien. Maar goed, zover is het dus eh, nog niet. Laten we dan maar eens eventjes eh, dan iets anders eh, pakken. En dat is zeker materiaal wat, het, wat gaat werken. van een EP van een man die ik in het paard van Troje heb gezien. Ook in de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland gezien. Kashmir Hakim van een EP, de Hillsinger heet dit. The Foreign Worker. my friend. worth a dime no more. Broadcasting live from a department store. It's a money war in the name of protect my son from your loose cannon. Don't call us up, we will call you. You're within hard years when the factory is true, friend. Place monuments to on your dead. What about the 35,000 on your men? Did you forget? Some play the chess without the pawn, think black and white, shut is just passing time till I come home and you take me in your arms. Lately, my thoughts are as clear as ever before, but I. slips away, it simply disappears. nog gevonden. Close Enough van Annika Ido. En dat is eh, dus eh, echt een volledige versie. En niet eh, zoals het officieel is van een, ja, van een eigen website. Maar gewoon zoals ik dat ergens gevonden heb. Maar goed, maakt niet uit. Het is in ieder geval heel erg schoon om naar te luisteren eigenlijk. En dat is iets heel anders dan de rauwe herrie die we een paar platen terug hebben gehoord van Klopje Popje. Wat, wat iedereen denkt van, wat is dat nou? Nou, dat is heel, eh, gewoon heel apart. Het, eh, het is een oer-Hollands, eh, oer-Nederlands. Het is een oertaal die Elrond uh, Dani Magus heeft gemaakt. En dat met een pittig jasje eromheen. En ik voorspel je dat dat zal eens binnenkort op festivals te zien zijn. denk ik zomaar aan een soort Lowlands. Lee Mason en Dish. pockets, but and strain. These are words that'll work things out. Somehow that may show you that it's time to move on. Between words, we just burst aloud. But somehow, whenever there seems so much to hold on to. It just always takes me out. Between the lines that would keep me breathing close to the tone of the words that'll work things out. Will I still lean or harbor? Have a sense overcome between words? just move along. But somehow, whenever you come around, there seems so much to hold on to. Rolling ongetwijfeld uh, vol eh, lopen als die samen met Evie en met de Cosmic Carnival en met Fabian de Dammers een theatertournee gaat eh, doen door Nederland. Daar zijn ze geloof ik al een beetje mee bezig. Of tenminste, dat gaat gebeuren. Ja, ik bedoel, de uitmarkt is dit weekend aan de gang. En dan zou het nogal raar zijn als ze nu al begonnen zijn. Ik geloof het niet. ik denk wel dat het zeer spoedig gaat gebeuren. Eh, nog één plaatje hebben we nog over. Tenminste, nou ja, een plaatje. Het is gewoon iets wat wij hier in eh, onze eigen studio hebben gehad. Een paar jonge muzikanten. Ik weet niet of eh, de band nog bestaat. Maar ik weet wel dat zanger David toch een heel muzikaal brein is. Luister hier maar naar, naar Whitebird. Opgenomen hier bij ons in de studio. about a team. I was your soulmate who could never win. You were once a girl who wanted everything. Now you're just a bird that's lost its wings.